Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Ibiza zijn twee mensen aangehouden na een vechtpartij aan boord van een KLM-toestel. Een dronken passagier zou geweigerd hebben om een mondkapje te dragen... waarop een ruzie en een vechtpartij volgden. Op beelden is te zien dat een passagier met ontbloot bovenlijf... in het gangpad op de grond wordt gedrukt. Tegenover AT5 bevestigt een woordvoerder van KLM dat de vechtpartij heeft plaatsgevonden... en benadrukt dat de veiligheid niet in gevaar is geweest. Het lichaam van de 15-jarige zwemmer die sinds vrijdagavond werd vermist is gevonden. Wandelaars vonden zijn lichaam vanmorgen iets boven de zandmotor op het strand bij Monster, vlakbij de plek waar hij in zee verdween. De Haagse diener kwam afgelopen vrijdag met twee vrienden in de problemen toen ze door de stroming werden meegetrokken. De twee anderen konden worden gered. Vrijdagavond en gisteren werd er naar de jongen gezocht. Meerdere reddingsboten en tientallen vrijwilligers waren daarbij betrokken, maar die zoektocht leverde niets op. In de Australische stad Melbourne geldt vanaf vanavond een avondklok. Van 8 uur s avonds tot 5 uur s ochtends mogen mensen hun huis niet uit... om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat mag dan alleen om medische redenen of om te werken. Daarnaast mogen inwoners van Melbourne niet verder dan 5 kilometer van hun huis verwijderd zijn. Een bezoekje aan de supermarkt wordt beperkt tot één keer per dag. De maatregelen gelden voor minimaal zes weken. In de Braziliaanse Amazone zijn flink meer bosbranden ten opzichte van vorig jaar. Er werden vorige maand 6800 branden geregistreerd. Dat is ruim een kwart meer dan in juli vorig jaar. Milieuactivisten zijn bezorgd omdat er vorig jaar augustus een record aantal bosbranden waren. Ze denken dat het dit jaar nog meer zullen zijn als er niks gebeurt. Het weer droog en periode met zon. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg.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 and keep you in my arms evermore. Leave all your lovers weeping on the faraway shore. Out on a briny with the moon big and shiny, melting your heart of stone. I'd love to get you on a slow boat to China all to myself alone. shiny, big and shiny, melt in your heart of stone. I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. Welkom terug bij het derde uur van ZFM Jazz. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst. Het derde uur, ook in het teken van China. Eh, ik hoop dat je de eerste twee uur ook geluisterd hebt. Dan heb je ongeveer 100 jaar songs voorbij zien komen... waarin China als uh, thema uh, eh, eh, functioneerde, fungeerde. En daarmee gaan we nu verder, maar een beetje buiten de jazzpaden eh, treden we. En we begonnen nog wel jazzy groovy met Fats Domino's Slowbo to China uit de 1963. We blijven ook groovy, <clears throat> maar het wordt ook soms een beetje poppy. Zoals bij deze, een beetje rhythm and blues. The Five Keys, Ling Ting Tong some I went to Chinatown, way back in old Hong Kong, to get some egg foo young. And then I heard a gong. Ling ting tong, I to sing that song called Buy some okombu, die, buy some okombu. Ling ting tong. i more kombunda, I'm some more kombunda. mo kaboom da ye, some mo Ding ting tong, he would never be wrong. Go on and sing your song. A ling ting tong, a ling ting tong. Try to sing that song called dice mo kaboom da ye, dice Thank you. Desmond Dekker, Fu Manchu. The Face of Fu Manchu. <clears throat> Sorry, ik hoor hem. The Face of Fu Manchu. Fu Manchu. Ja, je hoorde in het eerste uur al Charlie Chan voorbij komen. In het tweede uur Suzy Wong. <clears throat> fictieve Chinese personages. En Fu Manchu was zo'n derde personage. Ook... Eh, eh, ontstaan in de jaren 20 in boekvorm, later verfilmd in de jaren 30 eh, door Westelingen die dan een eh, Chinees speelden. En Fu Manchu was het symbool van het kwaad, de supervillain, de mad scientist. En hier had je een liedje van Desmond Dekker uit Jamaica, The Face of Fu Manchu. Gentle Rock van de Quarter Notes. Een uh, rhythm and blues rock and roll bandje uit de jaren 50 uit eh, Amerika. Ik eh, zei ook al in het eerste uur, of je hoorde in het eerste uur... dat het thema China Girl zeer populair was. Niet alleen de laatste 20 jaar of 30 jaar in de popmuziek... maar ook 100 jaar geleden in de jazz en de toenmalige populaire muziek. Leon Thomas had zijn versie van China Doll in de jaren 70. Ook refererend aan die mooie Chinese vrouw in Chinatown. Daar heeft hij haar gezien en ontmoet. Ai, ai, down in Chinatown. I had nothing to do, wasn't feeling too blue, so I looked around. Now the people were busy and the children were laughing at their she looked so fine with the sun in her hair. I was keeping my cool, you could understand, but she was blowing my mind. When she came up close, she said, You look kinda lost me, i help you. started stammering, I was speaking Chinese. There's a thing about nature when your heart is good, people understand. So the little China doll smiled up at me, and she took my my tongue started stammering. I was speaking Chinese. In Hongkong dachten ze genoeg met die Chinese dolls. Het is tijd voor Real Man. Enter the Dragon. Bruce Lee. hoorde twee stukken uit de soundtrack van Enter the Dragon. De film waarmee eh, Bruce Lee in het Westen uh, eh, wereldbekend werd. Hij had daarvoor al twee of drie andere films gemaakt. De pionier in de martial arts eh, films. En het eerste stuk eh, was van Lola, Laulo Schifrin... de eh, componist van de originele soundtrack van eh, Enter the Dragon uit 1973. Gevolgd door het main... ja, dat, dat nummer het al, Sampans. En het, het, laatste nummer wat je net hoorde... was het hoofdthema van die soundtrack Enter the Dragon. Uitgevoerd door New Cool Collective uit Nederland. En <clears throat> die films waren verantwoordelijk, die Bruce Lee films... voor een kung fu craze, een kung fu crackte, een eh, gekte. En daar maakte een man uit eh, Jamaica handig gebruik van... met zijn Dance the Kung Fu als een minder bekende nummer. Maar Kung Fu Fighting natuurlijk het allerbekendste. Maar ik draai, draai Dance the Kung Fu van Carl Douglas... omdat die wat minder vaak gedraaid wordt. Carl Douglas, een Jamaicaan, die verhuisde naar Groot-Brittannië... En daar zijn eerste grote hit scoorde. Dan, uh, Kung Fu Fighting. Maar nu Dance the Kung Fu. understand. You try and you get That's the kung fu. je haar weer, de China Girl. De uitvoering van, of het nummer van Lee Van Helm in dit geval. Lee Helm, die je misschien kent als drummer van de band. Eh, toen die band uiteenviel, ging die solo verder. Dit komt van zijn album American Song uit 1980. En de tekst is eigenlijk het tegenovergestelde van de song van David Bowie een eh, aantal jaren later. David Bowie die vooral het Chinese meisje waarschuwt om niet met hem in zee te gaan. Blijf ver bij me weg, want ik ruïneer je wereld, eh, geloof ik, eh, zo gaat de tekst. Maar Livon Helm zegt, eh, meisje, vrees niet, luister niet naar je papa. Ik zal goed voor je zijn. En dat is dus een heel andere invalshoek dan die van David Bowie. Iemand die ook over China White, Sweet China White schreef, was Lowell George, George van de Little Feet. Sweet China White, maar dan heeft hij het niet over een girl... Maar over drugs natuurlijk. En daar ging hij uiteindelijk ook aan ten onder. Dit eh, nummer werd uitgegeven nadat hij in 1979 al was eh, overleden. Dit komt van een album uit 1981. China White, Little Feet. I said blow away, blow away this cruel reality and keep me from storm. Suspicion has crept in and ruined my life. I'm messed up and hassled and worn. of a very unfortunate fellow man. He got arrested down in old Hong Kong. He had 20 years' privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gong. And now he's bopping the piano just to raise the price for a ticket to the land of the free say he's home's in Frisco where they send the rice, but it's really in Tennessee. That's why he said, I need somebody to love me. I need somebody to care. at bay again. But when I try to leave, sweet dandelion won't let me fly away. I need somebody to love me. I need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. That's the story of a very unfortunate fellow man. He got arrested down in old Hong Kong. He had 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gone. In het eerste uur hoorde je het origineel van de Hong Kong Blues van de hand Ho Hoagie Carmichael. Hier een cover van Junior Brown, een country blues jazz eh, gitarist en zanger uit 1996. Hong Kong Blues, ja, dat nummer gaat dus over eh, eh, iemand die zijn vrijheid kwijtraakt... omdat hij waarschijnlijk drugs heeft gebruikt, opium in die tijd in, in het verleden... Um, en die moeite doet om terug te komen naar Amerika, naar de vrijheid. Um, Iemand die ook gefascineerd is door het oude Shanghai. En dat Shanghai, dat kwam in het eerste uur ook aan bod. Is eh, Robbie Robertson. Je hoorde net Lee van Helm uit de band. Nou ja, Robbie Robertson is natuurlijk de belangrijkste man uit de band. En hij heeft onlangs een album uitgebracht. En daarop staat een nummer. Shanghai Blues. En dat verhaalt ook over die periode in de jaren 30, 40 in Shanghai. En natuurlijk gaat het weer om drugs, gangsters and Godfather. or you might disappear with a shank. sit down, I'm exhausted from slaving all day. My bones are aching and my dogs are beating. I'm afraid I'm gonna need your seat. I said, see here, lady, you had too much wine. Why don't you stop trying to mess with my mind? And then she punched me in the jaw. 在起风起舞。 Boom, there's been a mistake. I ordered egg for young, not a T-bone steak. I said, woman, please don't give me no jive. Back to your table for a count to five. One, two, three, four. Looks like mama, you want some more. She said, listen here, peach, speak short, talk tough. This lady here is gonna call your bluff. And then she banged me on the head, kicked me on my knee, said, brother, you're dead when you mess with me. talking about? I don't know, some revolution. One, two, I feel blue. Three, four, I'm on the floor. Five, six, I'm in a fix. Seven, eight, I hardly Joe Bataan, een van de early rappers in uh, Verenigde Staten... met zijn nummertje Ling Ching Tong uit 1981. Hij was eh, bekender met het hitje eh, Hey Sadie. Misschien ken je dat nog wel. Ook uit eh, begin jaren 80. We zitten alweer in de laatste 10 minuten van de drie uur lang durende special over China. Uh, Jamaica kwam daar ook vaak in voor. Uh, de volgende man is ook een meesterlijke muzikant uit Jamaica, Lee Scratch Perry. met de Dance Hall Kung Fu. jujutsu, not kido, not a taibo, not karate. It's kung fu dance, dance, Not you that do, tell me what you up to. Inna the club I do the dance all kung fu. Watch the old woman inna the corner, she a get rude. Inna the club I do the dance all kung fu. Gemini man. It's a Gemini hand. Playing a Gemini bass. I'm with a Gemini feet. Repeat, repeat, repeat. what you up to. Inna the club, I do the dance all kung fu. Watch the old woman inna the corner, she a get rude. Inna the club, I do the dance all kung fu. Give me two chop and spin around on your toes. Make me see you strike a kung fu pose. Hey, it's not ninjitsu, not aikido, not taibo, not karate. It's dance all kung fu. Kung fu. kung fu, kung fu. Kung fu, kung fu, kung fu. Die Scratch Perry, Dance Hall, Kung Fu. Ja, we hebben nog een minuut of zes te gaan. Misschien nog tijd voor twee nummertjes. <clears throat> In ieder geval, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. Eh, laat het weten. Je kunt altijd reageren op de ZFM Jazz Facebook page. Ik ga eruit. Eh, met de Notorious MSG. MSG met een verwijzing naar natriumzout... Eh, wat veel natuurlijk in de Chinese keuken gebruikt wordt. De Notorious MSG, drie gasten uit uh, Chinatown, Manhattan... die dachten, weet je, al die stereotypen over Chinezen... Die, daar maken we gewoon gebruik van. We gaan met humor die stereotypen ja, tekeer te lijf. Ehm, humor is het beste wapen eh, in de emancipatie moeten ze hebben gedacht. En ze richten de Notorious MSG op. Eh, het volgende nummertje heet Chinese Funk. Eh, komt van hun album Die Hungry uit 2004. De Notorious MSG. Yeah, MSG is back again Here come the MST. better watch your back. No matter if you're all chicken or tofu. When you go to Chinatown, you go to get your ass whooped. It's time for the MSG to break it down like this. Chinese Funk. Dit was het voor vandaag. ZFM Jazz, mijn naam is eh, Edward Rauhorst. Blijf luisteren naar ZFM. En tot een volgende keer. We gaan eruit met, ja, hoe kan het anders? Kung Fu Fighting, maar in de uitvoering van niemand anders dan CeeLo Green. Tabé, zaijian. everybody is.